Zo kan Vietnam rekenen op een tarief van 46%. De maatregelen van Trump gelden vanaf volgende week woensdag. Volgens de Amerikaanse president belasten andere landen Amerikaanse producten en wil hij de tarief tarieven gelijk trekken. Het team van de Amerikaanse veiligheidsadviseur Michael Waltz heeft in de app Signal zeker 20 gesprekken opgezet over gevoelige onderwerpen. Dat meldt het Amerikaanse nieuwsplatform Politico. Er zou onder meer zijn gesproken over de oorlogen in Oekraïne en Gaza, maar ook over China, het Midden-Oosten en Europa, zeggen vier mensen die zouden hebben deelgenomen. Het is onbekend of daarbij vertrouwelijke informatie is gedeeld. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Zijn bezoek is opvallend omdat Hongarije lid is van het internationaal strafhof. Tegen Netanyahu loopt een internationaal arrestatiebevel... omdat hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Daarom zou de premier moeten worden opgepakt. Maar de Hongaarse premier Orbán heeft gezegd dat hij Netanyahu niet zal laten arresteren. Hongarije is van plan om uit het internationaal strafhof te stappen, werd deze week bekend. Een vaccinatie tegen gordelroos kan de kans op dementie waarschijnlijk verkleinen, denken Amerikaanse onderzoekers. Ze hebben daarvoor nieuwe aanwijzingen gevonden. De onderzoekers bekeken een kleine 300.000 medische dossiers van ouderen. Mensen die een vaccinatie kregen bleken binnen 7 jaar 20% minder vaak de diagnose dementie te krijgen dan degenen die geen prik hadden gekregen.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 just sail on. That's what you do, just sail on. Now the dude's so funky, hey, what do you think? What is it called? It's called a lakeside. slippity slide. Just forget about the troubles in your nine to five and just sail on.